De jongen lag vijf uur onder het puin. Hij was aanspreekbaar. Zijn vader werd eerder al gered en naar het ziekenhuis gebracht. De geelroem stortte vanmiddag na een explosie in. De oorzaak van die explosie is nog onduidelijk. Het dak van het pand in Koevoorde staat op de grond... en de rest is weggeslagen door de ontploffing. In de Libanese hoofdstad Beirut hebben vrouwen actie gevoerd... tegen seksuele intimidatie en voor vrouwenrechten. Ze liepen een mars naar het centrum van de stad. De vrouwen willen dat hun kinderen recht hebben op het Libanese staatsburgerschap... op het moment dat zij kinderen krijgen met iemand die niet uit Libanon komt... Tijdens het protest stak een man zichzelf in brand. Waarom hij dat deed is niet duidelijk. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Stakingen hebben Frankrijk voor de derde dag op rij voor een groot deel lam gelegd. Net als op voorgaande dagen lag het openbaar vervoer in het land grotendeels stil... en gingen actievoerders in meerdere steden de straat op. De overlast was extra groot doordat vrachtwagenchauffeurs op 15 plaatsen snelwegen hadden geblokkeerd... De landelijke protesten begonnen woensdagavond toen vakbondsleden in het hele land het werk neerlegden uit protest tegen het plan van president Macron om het pensioenstelsel te hervormen. De boerenactie om het nummer De Boerda's de Kerel van normaal hoog in de top 2000 van NPO Radio 2 te krijgen is een succes geworden. Het nummer komt binnen op plek 9 in de ranglijst die eind deze maand wordt uitgezonden. Rollercoaster van Danny Vera komt nog hoger binnen in de lijst op plek 4 en volgens de NPO is het daarmee ook de hoogste nieuwkomer ooit. Op nummer 1 staat voor de 17e keer Bohemian Rhapsody van Queen. Het weer vrijwel droog, later in de nacht vanuit het westen regen. Morgenochtend ook nog regen, in de middag soms zon, afgewisseld met buien. Het waait stevig. In de kustprovincies is morgen kans op windstoten tot 90 km per uur. Het wordt morgen een graad of 11. Dit was het NOS. ZFM.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 Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. is Intense Radio. Radio. Radio. Radio. intense. One more time, y'all. DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Together. stuur je allemaal fijne dagen en...